Lot Lewin met het NOS Journaal. Somalische piraten hebben 26 Aziatische mannen vrijgelaten... die ze meer dan 4,5 jaar gegijzeld hielden. Het zijn opvarenden van een zeilschip dat begin 2012 werd gekaapt... bij de Seychelles in de Indische Oceaan. De mannen kwamen onder meer uit China, Indonesië en de Filipijnen. Ze werden al die tijd vastgehouden in een vissersdorp... in het binnenland van Somalië, zeggen internationale bemiddelaars. Het is onduidelijk of er losgeld is betaald voor de vrijlating. De politie schakelt de hulp van het publiek in vanwege de vondst van een dode man in Roermond vanmorgen. De man van 23 lag bij de ingang van een parkeergarage. Het is nog niet duidelijk waardoor hij om het leven is gekomen. De politie vraagt mensen die iets opvallends hebben gezien of gehoord om zich te melden. En in Eindhoven is vanmiddag een vrouw doodgevonden in een hotel. De technische recherche onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. De ontwerpers van de Merwedebrug hadden in de jaren 60 niet voorzien dat het verkeer zo zou toenemen. Dat zegt Rijkswaterstaat. Met het ontwerp is niks mis. Als er niet zoveel zwaar verkeer bij was gekomen had de brug nog best even meegekund, zegt de manager van de renovatie. Vanmorgen is Rijkswaterstaat begonnen met de reparatiewerkzaamheden aan de Merwedebrug. Tijdens de werkzaamheden blijven alle rijstroken geopend. Alleen het vrachtverkeer moet voorlopig blijven omrijden. En een actie om vergilde bloemkolen in Friesland aan de man te brengen is een succes. 60.000 bloemkolen dreigden vernietigd te worden omdat ze geel waren geworden door de zon. Supermarkten wilden de groenten niet meer hebben. En vernietigen is goedkoper dan van het land halen en naar de voedselbank brengen. Daarom had een verkooporganisatie een reddingsactie opgezet.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 En vanavond natuurlijk eh, onder andere in de rijen Martin Garrix. En natuurlijk zijn er nog eens eh, bij de Amsterdam Arena, de Ziggo Dome en Heineken Music allemaal grote feestjes. Dus vandaag een beetje een aangepaste uitzending. De eerste twee uurtjes doen we het met DJ Mouse met zijn Global House 5. Straks een derde uurtje gaan we naar DJ Cavaschelli met het beste van de clubs uit Italië. In de mix natuurlijk vanavond gewoon drie uur lang het beste van de clubs in de mix. Om je een beetje het idee te geven dat ook een beetje aandacht beschenken aan uh, Amsterdam Dance Event.